Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt op sociale media... dat het bestand tussen Israël en Libanon met drie weken is verlengd. Het bestand loopt eind deze week af... en daarom onderhandelden beide landen afgelopen dag in de Verenigde Staten. Ondertussen gingen de aanvallen over en weer door. Volgens Trump is er een goede kans dat beide landen dit jaar een vredesakkoord bereiken. In Weert is vannacht iemand om het leven gekomen bij een auto-ongeluk, melden lokale journalisten. Een andere inzittende van de auto raakte gewond. De auto reed tegen een boom en dat ging met zo'n harde klap dat de auto in tweeën scheurde en het motorblok uit het voertuig werd geslingerd. Op foto's is te zien hoe de boom midden in de auto staat. De gewonde persoon is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog gezocht naar andere inzittenden, maar niemand gevonden. Het Amerikaanse techbedrijf Meta gaat 10% van de medewerkers ontslaan. Volgens het moederbedrijf van WhatsApp, Facebook en Instagram... komen er 8000 ontslagen door de opkomst van kunstmatige intelligentie. Dat maakt het werk van een deel van het personeel overbodig. Ook wil Meta dit jaar veel investeren in datacentra. De top van de berg Mount Everest is voorlopig onbereikbaar door een groot ijsblok van een gletsjer. Die blokkeert de route naar het hoogste punt ter wereld. Volgens de autoriteiten in Nepal zit er niets anders op dan te wachten tot het ijs gesmolten is. Het blok ligt op zo'n 6000 meter hoogte. De top ligt nog bijna 3 kilometer hoger. Kenners verwachten dat er mogelijk files kunnen ontstaan onderweg naar boven. Nepal heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen om het aantal bergbeklimmers en ongelukken terug te dringen. Het weer, opklaringen, maar in het noorden bewolkt. Het is 2 tot 5 graden.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 Let's catch by surprise. Let's catch by surprise. Let's catch by surprise. Let's catch by surprise. geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. pago mi condena, nena. Cambiamos de escena, de hasta Cartagena. Eres la única que me llena. Si te yo pago mi condena.